Visser met het NOS-journaal. In de zeven zeecontainers die gisteren ten noorden van de Wadden overboord sloegen... zitten geen gevaarlijke stoffen, meldt de kustwacht. In de containers zit papier, verpakkingsmateriaal en melkpoeder. Het schip was van Finland op weg naar Rotterdam. Eerst sloegen vijf containers overboord, vannacht nog eens twee. Dat gebeurde op dezelfde vaarroute waar vorig jaar de MSC Zoe... bijna 350 containers verloor. ABN AMRO heeft op dit moment ruim 2000 mensen in dienst... voor de bestrijding van witwassen en andere fraude. Bij de presentatie van de jaarcijfers zei topman van Dijkhuizen... dat het aantal mogelijk stijgt naar 3000. Vorig jaar begon justitie een strafrechtelijk onderzoek tegen ABN AMRO. De bank deed veel te weinig aan het opsporen van ongebruikelijke transacties. Alle 5 miljoen particuliere klanten daarom worden, worden daarom doorgelicht. Vorig jaar maakte ABN AMRO ruim 2 miljard euro winst. Dat was 13 minder dan het jaar daarvoor. Matthijs van Nieuwkerk stopt als presentator van De Wereld Draait Door. Op 27 maart is de laatste uitzending. Dat heeft BNN-VARA bekendgemaakt. Van Nieuwkerk gaat vanaf volgend jaar een nieuw zaterdagavondprogramma bij de NPO maken. De Wereld Draait Door begon in 2005 en het ontwikkelde zich tot een van de populairste programma's op de Nederlandse televisie. Het programma won onder andere de zilveren Nipkoff-schijf en de gouden televisiering. BNNVARA zegt bezig te zijn met de ontwikkeling van een nieuw programma... op de vooravond van NPO 1. En Formule 1 race team Red Bull presenteert vandaag de nieuwe auto van Max Verstappen. Verstappen gaat een proefrondje rijden met zijn nieuwe zogenoemde RB16 raceauto van Honda. Vorig seizoen eindigde de Nederlander als derde in het WK-klassement. De verwachtingen rond de raceauto zijn hoog. Red Bull hoopt met de nieuwe auto het gat met concurrenten Ferrari en Mercedes te dichten. Het weer, vooral in het noorden en oosten, buien met kans op onweer, korrelhagel en natte sneeuw.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 got no problems with you, baby. Cause you're alright, Joan, alright by me. I can tell you're lonely, you you used to company. Not gonna fight you, girl. No, I'm not like that girl. Wait there, pull yourself out of this state, dear.